en Rijkswaterstaat waarschuwen voor hevige sneeuwbuien die mogelijk tot problemen leiden op de weg. Vanaf de Noordzee drijven sneeuwbuien het land binnen. Via Noord-Holland trekken ze naar het oosten van het land. Vanmiddag is er ook kans op verraderlijke gladheid, zeggen KNMI en Rijkswaterstaat. Ook morgen ontstaat waarschijnlijk winterse overlast. Vanuit Frankrijk en België nadert een gebied met ijzel. De Tweede Kamer steunt de plannen van minister Opstelten voor een wietpas voor coffeeshops in Noord-Brabant... In het regeerakkoord staat dat de pas landelijk wordt ingevoerd en in Brabant gebeurt dat nu versneld. De regeringspartijen CDA en VVD vinden dat een goed idee, maar vragen zich wel af hoe de situatie in Brabant zo uit de hand heeft kunnen lopen. Als er problemen zijn hoeft Den Haag dat niet altijd op te lossen, vinden ze. De PVV vindt dat zo nodig het leger moet worden ingezet. De donorweek die in oktober is gehouden heeft 60.000 nieuwe orgaandonoren opgeleverd, zegt het ministerie van Volksgezondheid. In de donorweek werden mensen opgeroepen om te laten vastleggen dat na hun dood organen mogen worden gebruikt voor transplantatie. Volgens het ministerie heeft niet eerder een actie in één maand zoveel nieuwe donoren opgeleverd. CDA en oppositiepartij GroenLinks komen met een initiatiefwet waarin het recht op flexibele werktijden en op thuiswerk wordt vastgelegd. Volgens de partijen kunnen flexwerkers, flexwerkers zorg en werk beter combineren. Ook denken ze dat werknemers beter presteren als ze kunnen werken op een tijdstip dat hun het beste uitkomt. Wikileaks is opnieuw veranderd van provider om de website online te houden. Hackers doen constant aanvallen op de klokkenluidersite. Daarom besloot de Amerikaanse provider om de site vannacht af te sluiten. Woensdag deed een andere provider dat ook al. Wikileaks is nu bereikbaar via een adres in Zwitserland. De website publiceerde deze week honderden memo's van Amerikaanse diplomaten. Het weer, langs de westkust sneeuwbuien. Het is 2 graden aan zee tot min 2 in het oosten.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 Was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead. Held up so high on such a breakable thread. van ZFM. Oh, Baby girl, where you at? Got no strings, got men attached. Can't stop that feeling for long, no.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 De Nederlandse economie groeit de komende jaren matig. Dat verwacht de Nederlandse bank. De groei